Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zit jij nog wel eens stiekem te appen op de fiets? Je bent niet de enige. Hoewel het al ruim twee jaar verboden is... worden er nog elke week zo'n 850 boetes voor uitgedeeld. Heeft nu.nl uitgezocht. Ook deze fietsers werden betrapt met hun telefoon in hun hand. Dit is ook een van de eerste keer dat ik eigenlijk met mijn telefoon in mijn hand fiets. Ik dacht alleen, vandaag heb ik een toets, dus ik denk, ik eh, let even op. Ik had in mijn gedachten dat je niet met je telefoon aan je oor mag zitten en wel in de hand. Dus dat is voor mij even nieuw. Een boete kost je 100 euro. Eppende fietsers zijn een risico op de weg. Ze slingeren meer en kijken minder goed om zich heen. Waar oh waar zijn de reisleiders? Door corona is veel personeel in de reiswereld vertrokken en is er een tekort, zegt de Club van Reisorganisaties. Kijk, een 30% van het eh, personeel eh, heeft de reissector inmiddels verlaten. Omdat we natuurlijk al bijna twee jaar praktisch stil liggen. Inmiddels kunnen we, nu de meeste coronaregels zijn geschrapt, in Europa weer op reis. De reisorganisaties hopen dat ze binnenkort ook weer buiten Europa aan de slag kunnen. Bij een groot ongeluk op de provinciale weg bij Brunsum in Limburg is iemand om het leven gekomen. Een ander raakte zwaar gewond. Een auto stond met pech aan de kant van de weg en werd aangereden. Een bus probeerde de brokstukken te ontwijken en knalde toen op een scooter. Een dik pak mist vanochtend. Op veel plekken in Nederland kun je nog geen 200 meter voor je uitkijken. Ook in Den Haag zie je bijna niks. Maar daar trekken een paar hardlopers bij het Malieveld zich niks van aan, ziet deze verslaggever van Omroep West. Hebben jullie het allemaal kunnen zien met de mist? Zo, nou, die was, eh, die was er wel, hè? Ja, Nou, goed opletten hè, met, eh, met de mist. Het is, eh, het is gevaarlijk. het is best gevaarlijk, ja. ja. zich. zicht. En als je al moet uitkijken tijdens het hardlopen, dan moet je helemaal oppassen op de weg. Pas je snelheid aan, houd genoeg afstand, dat soort dingen. En de ANWB heeft nog een handige tip. Als je een auto hebt met zo'n automatische aan-uitschakelaar voor je licht... moet je toch echt eh, met de hand je licht aandraaien... want die herkent geen mist, die sensor. Dan rijd je dus onverlicht eh, door de stad of door, eh, de snelweg. Dus doe dat. Het weer. Op sommige plekken duurt het nog even, maar straks breekt vanuit het oosten echt vaker de zon door. En dan wordt het best lekker, 15 tot 18 graden. Ook morgen af en toe zon en dan gaat op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de dichte mist is de spitsstrook nog altijd dicht bij Knoop het Rotterpolderplein op de A9 richting Amstelveen 3 kilometer file.